Soms landje, ook zo klein. toch ben ik trots een Hollander te zijn. Waar kun je zo fijn stappen? Waar kun je een haring hapen? De molens en de goudse kaars, de klompen onvundels blauwe vaars. Daar staat ons landje voor bekend in New York. Maar ook ik heb, ja, ja, ja, Holland. Daar heb ik heel mijn hart al verpand. Ja, ja, ja, Holland. Zo klein, maar wat een mooi land. Ons eigen taaltje, dat is de trots van een verhaaltje. Ja, ja, ja, Holland, oh, land, wat ben je mooi. Toerist dat neemt steeds meer toe, nieuwsgierig naar dat Hollandse gedoe. Ze mogen komen kijken Dit bossen op dat mooie Ameland. Daar woken of daar een keukenhof. Ja Holland, wat ben je toch? Ja, ja, ja, Holland. Daar heb ik heel mijn hart aan verpand. Ja, ja, ja. eigen taaltje. Dat is de trots van een verhaaltje. Ja, ja, ja, Holland, wat ben je mooi. Ja, ja, ja, Holland, daar heb ik heel mijn hart aan verpand. Ja, Het is te groot voor een verhaaltje. Ja, ja, ja, oh, oh, oh. ben je mooi. Ja, ja, ja, oh, oh, oh ben je